Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft gisteravond het centrum van Beirut gebombardeerd. Twee appartementengebouwen zijn daarbij geraakt. Israël zou de aanval hebben gericht op een belangrijke Hezbollah-baas... vertelt correspondent Daisy Moore. Klopt, Wafik Safa, een eh, Hezbollah-kopstuk, eh, zou het doelwit zijn geweest... maar dat is niet bevestigd. Eh, deze Safa is de zwager van Hassan Nasrallah... betrokken bij de politieke vleugel van Hezbollah... maar het is niet bekend of hij zich in een van de getroffen gebouwen eh, bevond. Er wordt ook gezegd dat hij het overleefd eh, zou hebben, maar daarvan ook geen eh, bevestiging. Er zijn bij de aanval zeker 22 doden gevallen. Honderden raakten gewond. Zo'n 2,7 miljoen mensen in ons land zijn LHBTIQ-plussers. Dat komt neer op 18% van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder. Het is voor het eerst dat het CBS met een officiële schatting komt. Het grootste deel, bijna 1,7 miljoen mensen, is B+. En een taxi krijgen in Alkmaar wordt vanavond lastig. Taxichauffeurs daar gaan staken. Ze zijn helemaal klaar met de Ubers en de Bolts die hun klanten inpikken... en vinden dat de gemeente daar te weinig tegen doet. Ze weigeren daarom vanavond te rijden en lopen een stille protestmars. En de Bijbel en AI. Een combinatie waar je misschien niet zo snel aan denkt. Toch zetten het Nederlands Bijbelgenootschap en de omroep EO er volop in... om de Bijbel dichter bij jongeren te brengen. Zo is er een chatbot die de Bijbel heeft gelezen... en daar kan je dan op internet vragen aan stellen. En dan zien we eigenlijk dat mensen hele diverse vragen stellen. Of het nou gaat om het beter begrijpen van, eh, van verhalen... maar ook hele persoonlijke eh, vragen van... Eh, ik heb eh, ruzie of eh, het gaat niet zo goed met mijn relatie bijvoorbeeld. Hoe, wat, ehm, hoe kan ik nou aan de slag met die Bijbel of hoe kan ik liefdevoller zijn? Daar krijgen ze antwoorden op en soms ook niet. Vanavond is er een hekmarathon van 24 uur waarin 50 internet-experts en theologen bij elkaar komen om na te denken over hoe AI nog meer kan worden ingezet om jongeren te bereiken.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 dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. step inside, but you many faces Coming in out of the rain They hear the jazz go down Competition in other places uh, But the horns, they blowing that sound Way on down south Way on down time. check out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can not afford. When he gets up under the lights to play his thing.